so Nossa! tight and put up a fucking line. They took all the trees and put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't? screen door swang And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot And nah, nah, don't it always seem to go That you Zandvoort ook op internet.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 I know we have a chemistry. This combination's heavenly. So unimpressed, but so in awe. Such a saint, but such a whore. So self aware, so full of shit. So indecisive, so adamant. I'm contemplating, thinking about thinking. It's over another drink and watch me come undone.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 Hij doelde daarmee op de Volksmujahideen, een gewelddadige Iraanse verzetsbeweging waarvan leden als vluchteling in West-Europa leven. De woordvoerder maakte zijn opmerkingen naar aanleiding van de Nederlandse kritiek op de executie van de Iraans-Nederlandse Zahra Bahrami. Hij zei dat Nederland van een drugszaak een mensenrechtenzaak maakt. Volgens hem zijn Nederland en andere landen vrijhavens voor misdadigers, smokkelaars en terroristen. Nederland heeft vanwege de zaak Bahrami de Iraanse ambassadeur op het matje geroepen en roept de eigen ambassadeur uit Teheran terug. Het bureau kredietregistratie wil ervoor zorgen dat mensen via internet kunnen zien hoeveel schulden ze hebben. Nu kunnen mensen dat opvangen via een bank, dat opvragen via een bank. Maar dan moeten ze zich daar eerst legitimeren en allerlei formulieren invullen. Vorig jaar maakten 150.000 mensen gebruik van deze methode. Het BKR start binnenkort met een pilot voor het opvragen via internet. Als dat goed werkt gaat het nieuwe systeem eind van dit jaar van start. Het aantal faillissementen van bedrijven was in 2010 nog steeds erg hoog, blijkt uit cijfers van het CBS. In totaal gingen er bijna 10.000 bedrijven failliet. Dat is 9% minder dan in 2009, maar het is nog altijd wel een van de hoogste aantallen faillissementen ooit. Vooral de bouw en de horeca werden hard getroffen. In die sectoren gingen meer bedrijven over de kop dan het jaar daarvoor, terwijl het in andere sectoren vorig jaar juist beter ging dan in 2009. De Nikkei-index heeft de hoogste stand in negen maanden bereikt. Gestuurd door goede kwartaalcijfers en de positieve stemming op Amerikaanse en Europese beurzen... stegen de koers op de Japanse aandelenbeurs met 0,4 procent. Op Wall Street sloot de Dow Jones-index gisteren met een winst van 0,6 procent. De Amsterdamse AEX steeg vanmorgen tot net boven de 370 punten.